5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn vannacht meerdere explosies geweest op een Syrische luchtmachtbasis in de buurt van Damascus. De oorzaak is niet duidelijk. Aanvankelijk had een plaatselijke functionaris het over een Israëlische raketaanval. Ook het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten sprak daarvan. Volgens die organisatie zijn er ook doden en gewonden gevallen. Maar volgens de Syrische staatstelevisie was er geen sprake van Israëlische agressie. Op de basis zou kortsluiting zijn geweest... waardoor explosieven in een munitieopslag waren afgegaan. De Oegandese oppositieleider Bobby Wine is opgedoken in de VS. Hij plaatste op Twitter een foto van zichzelf in een rolstoel op een Amerikaans vliegveld... waar precies is onduidelijk. De zanger en politicus werd vorige maand in Oeganda opgepakt wegens landverraad... nadat zijn aanhangers de auto van president Museveni hadden bekogeld. Afgelopen week werd Bobby Wine op borgtocht vrijgelaten. Vrijdag verliet hij Oeganda. Via Amsterdam vloog hij naar de VS. Hij zegt dat hij daar een medische behandeling zal ondergaan... na martelingen in de gevangenis. Eerder zei hij dat hij in hechtenis nierproblemen heeft opgelopen. De NASA wacht gespannen af of de Marsrover Opportunity weer contact zal opnemen. Sinds 10 juni is er geen contact meer met het wagentje vanwege een grote stofstorm op Mars. De hele planeet werd gehuld in een deken van stof, waardoor de zonnepanelen niet meer werkten. De Opportunity ging daarom in een winterslaap. Nu de wind is gaan liggen, hoopt de NASA dat het wagentje weer genoeg zonlicht krijgt om automatisch op te starten. Op Twitter heeft de NASA de hashtag OppiPhoneHome gelanceerd, een kniphoog naar ET.